Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk heeft toch niet massaal gekozen voor radicaal rechts. Die stonden er goed voor in de peilingen. Maar het lijkt erop dat een blok van linkse partijen de parlementsverkiezingen daar heeft gewonnen. Dat zorgde voor grote opluchting aan die kant, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Op een terras in het oosten van Parijs klinkt het zo als om 8 uur de zetelverdeling bekend wordt. dit is het plein waar links zijn feest viert. In Parijs kwamen duizenden mensen bij elkaar op de Place de la République... om de verkiezingsuitslag te vieren. Later op de avond kwam het tot aanvaringen met de politie. Bij een supermarkt in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Mogelijk gaat het om zwaar vuurwerk. De schade aan het pand viel mee, maar bewoners die boven de supermarkt wonen... zijn uit voorzorg tijdelijk geëvacueerd... Op bewakingscamera's is te zien dat jongeren vuurwerk afsteken... en dat kort daarna de knal volgt. De politie doet nog onderzoek. Het fileprobleem kan worden opgelost als meer mensen met de motor naar hun werk gaan. Dat zeggen voertuigfabrikanten en andere bedrijven in de Telegraaf. Een motor neemt minder ruimte in beslag en is ook minder vervuilend, zeggen ze. Uit onderzoek van de vereniging blijkt dat veel mensen de motor ook wel zien zitten... als hun baas zorgt voor voldoende parkeerplekken en een ruimte om om te kleden. En met nog zo'n 2,5 week te gaan voor de Olympische Spelen... lieten sporters gisteren in Hengelo op de Fanny Blankers Koen Games... zich nog eens van hun beste kant zien. Femke Bol liep zelfs een baanrecord, maar Sifan Hassan deed het minder goed. Op de 1500 meter eindigde ze op de vijfde plek, maar zorgen maakt ze zich niet. Ik ben iemand, ik heb heel lang opwarmen eh, eh, op nodig. En ik heb toevoeg op warm gedaan, echt... een eh, uur voor voor En dan... Ik voel me net als ik woon aan warm heb. Ik ben gewoon toe, toe koud geworden. Ja, kwestie van een slechte warming-up dus. De komende weken gaat ze nog terug naar het trainingskamp in de VS... om de laatste puntjes op de i te zetten. En het weer nog een prima ochtendje met flink wat zon. Vanmiddag zijn er wel stapelwolken, maar het blijft bijna overal droog. Alleen in de noordelijke helft is er kans op een enkele bui bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 6 kilometer file.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 en de radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen is de derde partij. Premier Orbán van Hongarije spreekt vandaag in Peking met de Chinese president Xi Jinping. Het is de derde keer binnen een week dat Orbán een verrassingsbezoek brengt aan een land wordt moeilijk om nieuwe plekken te vinden waar Defensie kan oefenen met laagvliegende helikopters, blijkt het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen.